Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schogels. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Er wordt nog onderzoek gedaan op de carpoolplaats. Mensen die hun auto daar geparkeerd hadden moesten zich laten ophalen. Waarschijnlijk kunnen ze pas de komende dag bij hun auto. Burkina Faso krijgt weer een burgerregering. Volgens de president van buurland Benin heeft de koepleider beloofd dat het gezag weer wordt overgedragen. Vandaag zouden meer details bekend worden gemaakt. Donderdag pleegden militairen een staatsgreep in Burkina Faso en werd de interim-president afgezet. Waarschijnlijk wordt de man dus weer president van het Afrikaanse land. In de Amerikaanse staat Californië zijn al zeker duizend huizen verwoest door de grote bosbranden. Duizenden andere huizen en gebouwen worden nog door het vuur bedreigd. De branden woeden al een week. In totaal is al zo'n 600 vierkante kilometer bos afgebrand. De komende dagen wordt het ook weer heter en neemt de wind toe. In Californië worden temperaturen verwacht van zo'n 38 graden. Acteur Frank Lammers is het niet eens met producent Klaas de Jong. Die maakte gisteren bekend dat zijn succesvolle film Michiel de Ruiter... niet zal meedingen naar een Gouden Kalf tijdens het Nederlands Filmfestival. De producent noemt het filmfestival in Utrecht een elitair feestje voor arthousefilms. Hij pleit daarom voor een apart Gouden Kalf voor publieksfilms. Lammers, die Michiel de Ruiter speelde, snapt niks van de beslissing van de producent. en noemt het een verkeerd signaal waar de Nederlandse film niks aan heeft. Het weer, blijft droog. en het binnenland is kans op nevel of dichte mist.